Moutschreurs met het NOS Journaal. omdat ze tientallen migranten lieten verstikken in een vrachtwagen. De truck werd in 2015 ontdekt langs een snelweg in Oostenrijk. De chauffeur zou tijdens de rit meerdere keren zijn bazen hebben gebeld... toen hij de migranten hoorde schreeuwen en bonken tegen de deuren. Hij kreeg geen toestemming ze te helpen. Uiteindelijk liet hij de vrachtauto achter en ging er vandoor. De 71 slachtoffers, onder wie kinderen, kwamen uit Syrië, Irak en Afghanistan. Personeel van Air France gaat eind deze maand waarschijnlijk weer staken... nu de directie heeft gezegd dat er niet met de vakbonden wordt onderhandeld over het salaris. De waarnemend voorzitter van Air France KLM zegt dat ze als interimbestuurder... geen cao-gesprekken mag voeren. Ze staat sinds vorige maand tijdelijk aan het roer... nadat de toenmalig topman vanwege de oneenigheid met het personeel was opgestapt. De bonden eisen 6% loonsverhoging voor het personeel van Air France. De Turkse president Erdogan heft de noodtoestand op... als hij over anderhalve week de verkiezingen wint. Die belofte deed hij in een interview met een Turkse tv-zender. De noodtoestand werd ingesteld na de koepoging van juli 2016... en wordt nog steeds elke drie maanden verlengd. Door de maatregel kunnen Erdogan en de regering zonder instemming van het parlement... nieuwe wetten aannemen en rechten en vrijheden van de Turken inperken. De folders in de wachtkamer van de huisarts over allerlei ziekten en kwalen verdwijnen. Ze worden vervangen door een website, dat zegt het huisartsengenootschap. Omdat de patiëntenfolders steeds minder worden gelezen... gaat de vereniging er vanaf 1 september mee stoppen. Mensen kunnen voortaan de website thuisarts.nl bezoeken. Wie niet goed met een computer om kan gaan... kan de arts vragen om de informatie te printen. Het weer vanuit het westen wat regen of motregen. Het is 17 tot 22 graden en er waait een stevige wind.